het kost even wat moeite, er viel even de stilte, maar goed, dat, eh, dat kan ook nooit kwaad. Dit was uh, eh, King Joe met Love Like Blood. Eh, ja, gaan we toch weer even de mededeling doen. Vorig jaar was het een groot succes. En we hopen dit jaar nog veel meer. Op vrijdag, zaterdag en zondag, en dan heb ik het over 11, 12 en 13 april vindt op eh, Camping de Branding de tweede vintage Zandvoort plaats. Aircooled Volkswagens. <laughs> Ja, het is niet anders. Aircooled Volkswagens, Volkswagen en eh, T1'tjes, u weet wel die bussen... komen allemaal eh, op Camping de Branding te staan. er zijn allerlei activiteiten. Er zijn busjes die ingericht zijn als... ja, moet zeggen, als een soort winkeltje... Eh ik ben er vorig jaar geweest en ik moet zeggen, het is, eh, het is vreselijk leuk. Echt heel erg leuk. Het wordt georganiseerd onder andere door Camping de Branding en eh, Michel Vaas, alias Krukas van Miracle Media. Met de hulp van Roy, eh, Roy, Roy van Buringen. Dus vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 kunt u dat allemaal zien op Camping de Branding. En de website, want die hebben ze ook, is www.vintage-zandvoort.nl. Daar vindt u alle informatie die u nodig heeft voor eh, deelnemen eh, aan de manifestatie. Want dat is echt heel erg de moeite waard. En ik weet dat Michel hier heel erg veel van houdt. Dus speciaal voor hem, bij uitzondering, een verzoekje. Michel, geniet ervan jongen. wordt voor mij geen eenheidsworst. Geef mij maar een kevertje, alleen maar een kevertje. Om rijden. WAG met z'n onderrug. Wat kan ik daarvan zeggen, het is zo ongewoon. Is pas er koning kever, maar nu heeft hij een zoon. Geef mij maar een kevertje, alleen maar een kevertje. Om mee te rijden, rijden, rijden, rijden. Geef mij maar een kevertje, alleen maar een kevertje. Om mee te rijden, rijden. Ja, je moet je te voorstellen. Dit is een nummer wat eh, gemaakt is in... Eh, sorry, maar daar gaat hij weer. Eh, het is gemaakt in... dan moet ik even kijken, want het stond er net op en nu ineens niet meer. Ik dacht 1997, maar dat wil ik vanaf zijn. er waren honderd bandjes van gemaakt en ze verkochten die bandjes voor een tientje. Guldens toen nog, hè. Nou, nu kan het een stuk eenvoudiger. Ik heb hem op Facebook gezet op eh, mijn pagina. Sjaak Jongmans. En eh, daar vindt u hem. Dus uh, kunt u hem downloaden. Of u kunt hem gewoon bewaren. Of gewoon nog eens een keertje draaien. Als u ja, gewoon zo'n oud ding over de weg ziet scheuren. En dat kan binnenkort dus. Want ik geloof zelfs dat in het weekend een, een soort puzzeltocht gehouden wordt. Dus misschien doen ze het dorp ook nog wel aan. De hoofdsponsor, Garage Strijder, heeft eh, zich bereid verkaart om eh, op diverse plaatsen in het dorp eh, herstelpunten neer te zetten. Met acculaders en dat soort dingen. Want ja, je weet het maar nooit. Hè? Goed, genoeg voor het kevertje. En ja, als je het over kevers hebt, over die periode... dan heb je het ook al gauw over Golden Brown.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 Our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. ragged band followed in our footsteps, running before time took our dreams away. Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again. Dragged by the force of some inner tide. was? Dit was Pink Floyd. Van de cd Division Bell. Eh, uitgegeven in 1994. Ik denk dat het een van de laatste was. Eh, het nummer High Hopes. Dat eh, heb ik altijd een heel erg plezierig nummer gevonden. We gaan de laatste drie kwartier in. En dat doen we gewoon maar even lekker. Dus doe uw veiligheidsriemen aan. Daar komt die. Denk ik. Nu niet. Ik weet niet wat dat is, maar dat doe ik toch echt zelf fout. Daar komt hij dus. Hoort u hem? Vinyl. Vinyl. 1. Peter Gabriel met Sledgehammer. shine so bright. A star's made for us tonight. Oh, the passenger. confidence. Messenger van uh, Hup, Iggy Pop. Ik herinner me nog... Uh, was niet met dit nummer, maar was een ander nummer. Dat hij een top op optrad. En daar eh, vechtend met een palm die op het podium stond... door de studio rolde. was een mooi gezicht. daarvoor hoorde je Stevie Wonder met Superstition. hele oude opname. Ja, mooi. Ik vind eigenlijk de opname van Stevie Ray Vaughan vind ik, eh, vind ik mooier. Ik eh, ga kijken of ik die voor tien uur nog kan vinden. Dan eh, drijven die ook nog eventjes. Gewoon, verrassing. een andere gigant die we hebben is Billy Idol. Je hoort er helaas niets meer van. Maar ooit zong die over een white wedding. what's your Hey little sister, shotgun, oh yeah. Hey little sister, who's your Superman? Hey little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to his eyes are so blue, and they're looking at you. So tell me the truth. Well, well, he's got stories to tell. He bites off more than he chews. Well, well, is he ringing your bell? My heart is breaking in and his skin is so fair, and it shines like his hair as he stands so aloof with an indolent air and an silent stare that just shudders the truth. Well, well, is it ringing your bell? My heart is breaking in two. Well, well, he'll be rotting in hell for playing the devil with you. Is it? he knocks you down cold as you lose all control To the slip of a youth I see fire in his eyes I see ice in his smile And I'm learning the truth Well, well, he's got stories to tell Of love that is long overdue Well, well, who is under his spell is paying the devil his due. Ja, die wilde ik draaien, maar die is uh, te slecht van kwaliteit. Dus uh, nemen we het origineel. Emily Lou Harris met Zella Vie. I'm your lover, baby, through and through. Lover, baby, through. constantly. I'm in love with me. het, eh, het zit erop voor vandaag. We scheiden mee uit. Ik ga lekker naar huis. En eh, even nog een stukje met de honden lopen. En dan lekker pitten. Eh, ik wens jullie een, een hele prettige week verder. Goed weekend. En graag tot volgende week. We gaan eruit met een goede raad. Fleetwood Mac, go your own way. isn't the